Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Hebben we na vandaag nog een kabinet of niet? De coalitiepartijen gaan straks weer overleggen nadat ze het vannacht ook al laat hebben gemaakt. Ze worden het niet eens over de asielmaatregelen. De VVD wil strengere regels om de instroom te beperken en ging er met gestrekt been in de afgelopen dagen. Maar premier Rutte bood daar zijn excuses voor aan, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Je hoorde vanmorgen wel wat optimistische geluiden. Iedereen wil uitstralen. We zijn vier constructieve partijen. We hebben eh, de zin en de wil om eruit te komen met vieren. Maar dat moet inhoudelijk dan ook lukken. En achter de schermen hoor je ook dat die, die persoonlijke verhoudingen... door wat er de afgelopen dagen allemaal is gebeurd... ook een flinke knel hebben gehad. Er gaan wat dingen veranderen in het radiowereldje. Bedrijven moesten bieden om na 1 september uit te kunnen zenden op een commerciële FM-frequentie. En dat betekent dat sommige zenders verdwijnen en andere komen erbij. Volgens minister Adriaansens is dat onvermijdelijk. Dit is wel de consequentie van een, eh, een, een marktsysteem zoals we dat hebben. En we hebben gezegd voor commerciële radiozenders willen we ook de variatie hebben. We willen zorgen dat het eh, inspeelt op de mogelijkheden die er zijn. Eh, dus ja, dat heeft een dynamiek. dat is helaas zo. Twee zenders die straks niet meer via FM te horen zijn, zijn Slam en Sublime. Er zijn ook nieuwe zenders bijgekomen, zoals Financial News Radio. En Q-Music krijgt een substation op FM. De veiling was alleen voor commerciële radiozenders. Voor de publieke, zoals 3FM, verandert er niks. Het Openbaar Ministerie gaat twee mannen vervolgen voor het dodelijke bootongeluk in de Waddenzee in oktober vorig jaar. Het gaat om de schippers van de veerboot en de watertaxi die op elkaar knalden. Drie mannen en een jongen van twaalf kwamen bij het ongeluk om het leven. De schippers zouden volgens het OM te snel hebben gevaren en niet goed met elkaar hebben afgesproken hoe ze elkaar gingen passeren. En je kan volgend jaar je oranje klompen en vlaggetjes meenemen naar Emmen. Want de koning viert daar volgend jaar zijn verjaardag. Het is voor het eerst dat Koningsdag in Drenthe is. Koningin Beatrix vierde in 2002 nog wel Koninginnedag in Hogeveen. Krijg je nog het weer? Lekker zonnig en warm vandaag. In het noorden is het een graad of 25. In Brabant en Limburg kan de thermometer de 30 graden aantikken. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk op de weg in de regio. Dat is onder andere goed te merken op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 6 kilometer langzaam rijden met 10 minuten extra reistijd. Op de A10 ook nog langzaam rijden, de A10, de ring van Amsterdam dus. Bij afrit Volendam 4 kilometer file vanaf de Groentunnel doet er 20 minuten langer over.